Mariette Krol met het NOS Journaal. Het is nog niet duidelijk wanneer Said R. naar Nederland wordt gebracht. De crimineel, die wordt gezien als de rechterhand van Ridouan Taghi... werd vandaag opgepakt in de Colombiaanse stad Medellin. De arrestatie was het resultaat van samenwerking tussen de Nederlandse en Colombiaanse politie... en de Amerikaanse diensten FBI en DEA. Voor de tip die zou leiden tot zijn aanhouding was 100.000 euro uitgeloofd... Het is niet bekend of dat geld nu ook aan iemand wordt uitgekeerd. Een man uit Sint Maarten heeft zeven jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen... voor de verkrachting en mishandeling van een vrouw uit Arnhem. Volgens de rechter staat vast dat de man van 27, de vrouw van 68... twee jaar geleden met kerst op straat wilde afpersen. Toen dat niet lukte, probeerde hij haar met geweld te beroven. Daarna trok hij haar de struiken in, verkrachtte haar en probeerde haar te wurgen. Volgens de rechter is de man verminderd toerekeningsvatbaar... en ook verslaafd aan alcohol en cocaïne... Hij moet zijn slachtoffer ook 30.000 euro schadevergoeding betalen. Kickout Zwarte Piet krijgt geen andere plek voor een demonstratie bij de intocht van de Friese Sinterklaas. Sint-Pieter, dat heeft de rechter bepaald. De actiegroep demonstreert morgen in de Friese plaats Grauw tegen Zwarte Piet, de hulp van de Friese Sint. Ze wilden protesteren op de kade waar Sint-Pieter aankomt... maar de gemeente heeft een weiland buiten het dorp aangewezen als protestlocatie. De actievoerders zijn bang dat hun protest niet wordt opgemerkt... en waren naar de rechter gestapt, maar die gaf hen geen gelijk. Na twee partijen op de eerste dag van de Fed Cup... Staat Nederland, staan Nederland en Wit-Rusland gelijk. 1-1. Kiki Bertens versloeg in Den Haag Aljaksandra Sasnovic in drie sets... maar de Wit-Russische Arina Sabalenka was in twee sets te sterk voor Arangsta Rus. Morgen staan nog twee enkelspelen en een dubbelspel op het programma. Het weer. De bewolking neemt toe.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 Er staat nog file op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is een ongeluk voor nodig. Tussen Hoofddorp en Hoogmade 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn dicht en de vertraging is een half uur. En tot zover de verkeersinformatie.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 We knallen wat vissen in de shotjes zijn zoet. Oh, het is weekend. Ik weet niet wat je doet. Pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, pesa, Ja, welkom dames en heren bij deze nieuwe ZFM Het Weekend in. Wij zijn het programma om jou het weekend in te knallen. En deze week hebben we natuurlijk weer de beste 40 danceplaten van deze week. En natuurlijk hebben we deze week ook een nieuwe nummer 1. Dus blijf luisteren. pizza, pizza, pizza, pizza is wat ik zoek. Okay. zijn dames in het tent en mijn zitten goed. We knallen wat flessen en de shotjes zijn zoet. Oh, en dit weekend weet niet wat je doet. Pizza, pizza, pizza, pizza, up! from the pain, but now I'm tired of running. Felt like the gods forgot my name. should be mutual I know you think that you're on fire But you're kinda cold And I need a little more than just the usual But you should know What you, what you gonna do? You should know When you think you've done enough Can you love me harder? Cause you know I need that Put in work and don't give up Can you love me harder? Cause you know I need that. Take it to the front, Baby, take the time to get the floor right. Maybe you can get it for the whole night. I believe in you, know that you're the truth. Here's a little insight. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kinda cold. you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know I need that. If you can go a little longer, we can make this love a little stronger. Ain't no other man can give me what you can. Remember what I told you. Boy, you got me on the edge, and now I'm getting close. You should know. You should know. When you think you've done enough, then you love me harder. Cause you know met Home. Op 39 Harder van Jack Jones en BB Rexa. En natuurlijk net nog op 38 SOS van Avicii. Alle drie gaan zo langzamerhand de lijst verlaten van de beste top 40 danceplaten. Zometeen natuurlijk nummer 37. En dat is Joe Little Beauty van Fisher. Nummer, nummer 37. 37. 37. 37. The. en heren. U luistert nog steeds naar de beste top 40 danceplaten van deze week. Hier natuurlijk bij ZFM het weekend in. Op 36 was dat natuurlijk Make It To Heaven. Dat is de nieuwe binnenkomer. David Gedda en Morton. Daarna natuurlijk op 35 Winter Wonderland. Hij gaat de lijst al, hij zakt alweer in de lijst. Vorige week nog op 33. En het lijkt wel alsof hij hem gaat verlaten. Dus misschien is hij er wel voor de kerst uit. Terwijl het eigenlijk toch een kerstplaats is. dan op 34, All Around the World. Van Rehab en Touch of Glass. En zometeen krijg je Magnificent en the Seven Skies. Met The Drill. nummer, nummer 33. 33. 33. nummer, nummer 31. 31. Если не по себе, значит не с тем, значит не там мы наедине. Шум от пленки кассет, обратный билет. Молча уйти, так будет проще всем. Thank you. Пишем кратко, непонятно Причесался свою правду На пол жемчуг мне не легче Этот вечер бесконечный Каждому по факту рядом нужен человек Но бывает так, что одиноким лучше всех Каждому по факту рядом нужен человек кратно Это бабочки эффект Каждому по факту Рядом нужен человек Но бывает так, что Одиноким лучше всех Каждому по факту Рядом нужен человек рассыпая наши мечты Если в сердце общежитие, Мне не места, мне не быть там Если не по себе, значит не с тем Значит не там мы наедине Шум от пленки кассет Обратный билет Молча пути, так будет проще всем If I had a choice, if I had, if I had a choice. Ja, dames en heren, u luistert nog steeds naar ZFM. Het weekend in de beste 40 danceplaten van deze week. Op 32 was dat Universal Nation van Bart Skills en Push. Op 31 Credo van Ziver. En op 30 Joyce van Roberto Surrens. En dan op 29 zometeen nieuwe binnenkomer. Rabbit Hole van Camel Fat en Jam Cook. Nummer 29. nach Winter, Winter, Winter, Winter, Winter, Winter. Sometimes I feel like hold my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love. Winter فن انت different dames en heren, u luistert natuurlijk naar ZFM het weekend in. Straks krijgt u natuurlijk het nieuws. En eh, daarna zijn we gewoon weer terug voor het tweede uur. Want dan krijgt u de 20 eh, laatste platen. En we hebben deze week een nummer 1 en een hele hoge nieuwe binnenkomer. Maar goed, dat mm, van de net was op dus 29 Rabbit Hole van Canfab Jam uh, op 28 You Got The Love van Kina Silva en Movo. En op 27 San Disco en van Don Dolla. Net hoorde u op 26 eh, Losing It eh, van Vizier. Was vorige week nog op 23. Toen steeg hij nog, nu al min of weer gedaald. En op 25 Unlove You van Armin van Buren. Zo ik meteen krijgt u natuurlijk nog nummer 24. We Got Love. Van Zigala en Ella Henderson. Nummer 24. boomerang, it'll all come back. You can hang on until you fall, but even when you land, you'll be on your back. Like mannequins, all drapes and designers, have we forgotten where we come from? With bottled hopes and dreams and desires, must have forgotten that to pay, we got rules to break, we got risks to take, we got things to say.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 Op 23 stond dus This Is Real van Jack Jones en Ella Henderson. Vorige week nog op 29, dus zes plaatsen gestegen. Mabel gaat naar beneden. Vorige week op 20, deze week op 22. Don't call me up. En dan Soldier van Ofaya.